Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een Amber Alert uitgegeven... voor een jongetje van negen uit Utrecht. De jongen, Issa Sissai wordt sinds gisteren vermist. Hij heeft een donkere huidkleur, zwart haar, een litteken op zijn voorhoofd... en is het laatst op zijn fiets gezien. De politie vraagt mensen die informatie over Issa Sissai hebben... te bellen met de opsporingstiplijn 0800 6070 0800 6070. Over een uur gaan de eerste stembureaus open voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Er kan al vroeg worden gestemd op het treinstation van Castricum en Nijmegen. Op meer dan 50 stations staan vandaag stembussen. In het hele land zijn de stembureaus straks om half acht open, tot negen uur vanavond. De statenverkiezingen zijn van groot belang voor de landelijke politiek. De statenleden kiezen op 26 mei de leden van de Eerste Kamer, waar VVD en PVDA geen meerderheid hebben. Syrië zegt dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van de havenstad Latakia in het noordwesten. Het Syrische staatspersbureau SANA spreekt van een vijandig Amerikaans verkenningsvliegtuig. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigt dat er geen contact meer is met de drone, maar wil niet zeggen of die is neergeschoten. De Amerikanen voeren boven Syrië aanvallen uit op posities van islamitische staat. Als het Syrische leger inderdaad de drone heeft neergeschoten, is dat de eerste keer sinds de aanvallen begonnen. Nigeria meldt nieuwe successen in de strijd tegen Boko Haram. De terreurbeweging zou zijn teruggedrongen tot drie districten in de noordelijke deelstaat Borno. Begin dit jaar had Boko Haram nog twintig districten in handen, een gebied zo groot als België. Nigeria werkt de laatste tijd samen met de buurlanden Niger, Tjaat en Cameroen. Dan het weer, vannacht temperaturen dicht bij nul en kans op mist.